Een reis is een risico vanwege de verspreiding van het coronavirus. Minister De Jonge kreeg er net vragen over. Gaat de koning op vakantie? Dat is mij niet bekend. Zou u het, eh, want u heeft net gezegd dat u het niet zo verstandig vindt om de grens over te gaan. Het zou wel een rare figuur geven als de koning dan wel het land uitgaat, toch? Volgens mij voor iedereen gelden gewoon dezelfde reisadviezen. En dat betekent dat de website van Buitenlandse Zaken, de reisadviezen zoals die daar vermeld staan, dat die gewoon eh, leidend zijn. En dat betekent een oranje land alleen voor noodzakelijke reizen. En je kunt alleen reizen naar een land dat niet oranje is of niet rood is. De villa van Willem-Alexander en zijn gezin staat op Peloponnesos. Daar geldt code geel, dus de koning houdt zich wel aan de regels. Bij een huis in Amsterdam is afgelopen nacht een vuurwerkbom naar binnen gegooid. De politie hoopt dat getuigen zich melden. De bewoner raakte niet gewond. Hij denkt dat het een aanslag op hem was, omdat hij de laatste jaren vaak gepest wordt omdat hij homo is. Vandaag was de laatste dag in de zaak tegen Jos B. Hij wordt verdacht van het misbruiken en doden van Nicky Verstappen in de jaren 90 op de Brunsumer in Limburg. Het is aan de rechtbank en u, u beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien. Ja, over een maand doet de rechter uitspraak. Het gaat goed met burgemeester Abu Taleb van Rotterdam. Hij zit thuis omdat hij besmet is met het coronavirus. Vorige week had hij nog veel last van buikpijn, maar hij zegt dat de ergste pijn inmiddels weg is. Zijn besmetting was opvallend, want als burgemeester hamert Abu Taleb constant op de anderhalve meter en het handen wassen. Hij snapt het zelf ook niet. Ik moet een moment van onnachtzaamheid hebben gehad. Dat kan niet anders. En vervolgens grijpt het virusje. Genadeloos. En dan doet het zijn werk. Ik heb die pijn geleden. Jij hoeft dat niet. U hoeft dat niet. Als u nog zorgvuldiger kunt zijn dan ik geweest ben. Abu Talib zit de rest van de week nog in isolatie. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 5. Morgen een rustige herfstdag met wat zon. Al kan er in het noorden en westen een buitje vallen. Graadje of 12. Zondag ook kans op een bui, maar het is overwegend droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen knooppunt Almere en Lelystad 5 kilometer file. De vertraging is daar 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de N230 Maarse Utrecht bij Overvecht.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 You know that sometimes I think about us now and then But I never wanna fall again ah. Yo no te quisiera olvidar Pero contigo es todo nada yeah, yeah. You're deep in water, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate right up. You regret it now, but it's your mistake. What makes you think that my mind will change? And you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you'll love me again. en un escondido. Nos vamos pa' trucks en I'm coming back for more. You got that step by step. When you come out on the floor, you got that. Oh no, no, no, no, no. You got that. Oh no, no, no, no, no.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 I I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving into temptation, I should have played it to my senses Cause I offered to walk her home The situation got out of hand I hope you understand It can help. Het is zo lang geleden. Mijn gevoel is nog vers voor jou. Oh, ook al weet ik beter, kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan. Als harten konden spreken, oh je moest eens weten. Alles wat ik je vertellen zou.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 De RVD wil er niks over kwijt omdat het om een privézaak gaat. De SP en GroenLinks eisen opheldering omdat premier Rutte dinsdag nog Nederlanders afraden om op vliegvakantie te gaan. De natuurbrand op de Kilimanjaro is onder controle, melden de Tanzaniaanse autoriteiten. Vijf dagen geleden brak die uit bij een van de rustpunten voor klimmers. En de nieuwste herdenkingsmunt van 5 euro is een succes. De gelimiteerde gouden en zilveren uitgiften die zijn al uitverkocht. Op de munt staat koning Willem-Alexander voor het eerst met baard. Het weer vanavond en vannacht koelt het af naar 2 tot 8 graden. Er is kans op vorst aan de grond. Morgen weer een mooie herfstdag met periode met zon. Het wordt een graad of 12. Waar je van hield is niks meer om op te vertrouwen.